Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Relatief veel jongeren hebben zelfmoordgedachten. Ongeveer 1 op de 6 tussen de 12 en 25 jaar denkt er serieus aan. Staat in een onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD. Dat aantal is ongeveer even hoog gebleven als toen er nog veel coronaregels waren, zegt deze hoogleraar die meewerkt aan het onderzoek. We hadden gedacht dat het beter zou gaan eh, nu de, toen de zomer zou komen, maar dat bleek dus niet het geval. Jongeren geven zelf aan eh, belangrijke gebeurtenissen gemist te hebben, die tijd niet meer te kunnen inhalen. Ze hebben minder sociaal contact met anderen. We moeten toch echt samen gaan zorgen dat we wat minder druk op elkaar leggen. Denk je na over zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Check dan 113.nl of bel 113. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag... van de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Kadisha Ariep. In twee anonieme brieven staat dat ze voor een onveilige werkomgeving zorgde toen ze voorzitter was. En dus wil het bestuur van de Kamer onderzoeken wat er is gebeurd. Ariep zelf moest dat in de krant lezen, zegt onze verslaggever in Den Haag. Ariep is eh, woest. Eh, opnieuw een anonieme politieke dolksteek in mijn rug twitterde ze gisteravond. Eh, ze twittert ook dat ze via de NRC moest vernemen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld. En ze eist van haar opvolgster Bergkamp een verklaring voor deze werkwijze. De James Bond-film in de Oostzee gaat verder. Er is namelijk nog een gat gevonden in de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Eerder deze week waren er onder water meerdere explosies... waarna een grote hoeveelheid gas naar boven borrelde. Tot nu toe waren er drie gaten geteld... maar de Zweedse kustwacht heeft er dus nog één gevonden. Waarschijnlijk is de pijplijn gesaboteerd, maar door wie is niet duidelijk. En ik blijf even bij gas, want nu de prijs door het dak gaat... doen we er van alles aan om te besparen. Veel mensen blijven minder lang onder de warme straal staan. 7 op de 10 gaat er sneller onderuit. Maar dat gaat niet altijd van harte, zeggen deze mensen tegen Hart van Nederland. Ik sta er niet echt heel lang onder te dwarrelen, zoals mijn puberdochters. Die <laughs> doen ze wat langer. Dus. Maar daar, daar zag ik wel wat van. Zo van, oké, nou, als het een keer klaar en uh, eh, opschieten. Want hoe lang eh, staan ze dan gemiddeld bij jullie thuis onder de douche? Nou ja want ze konden wel echt een kwartier tot 20 minuten. Dat tikt aan. Dat tikt aan, dus dat moeten we echt wat minder. Je krijgt het weer nog. Het is fris en op sommige plekken behoorlijk mistig. Later zon en stapelwolken met vooral bij de kust kans op een bui. En het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Vooral op de N207 heb je veel vertraging. Want dat komt door een ongeluk bij de Leimuiderbrug van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Het oponthoud is meer dan een uur. Verder is het druk op de A7. Van Den Oever naar Zaanstad heb je een kwartier oponthoud tussen Wochnum en Purmerend Noord.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 aan de gaspijpleiding Nord Stream, dat melden Zweedse media. Eerder werd uitgegaan van drie lekken. Oud-Kamervoorzitter Ariep is woedend over het onderzoek... dat wordt ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In twee anonieme brieven wordt ze beschuldigd van machtsmisbruik... een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. En de Duitse sportwagenfabrikant Porsche krijgt vandaag een eigen beursnotering. Het is de grootste beursgang in Europa meer dan 20 jaar tijd. En die moet naar schatting zo'n 10 miljard euro opleveren. Het weer. Vanochtend is het fris. Regionaal nog wat nevel of een mistbank. Later vandaag laat ook de zon zich zien. In de kustprovincies kan er een bui vallen, soms een stevige bui. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil, ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de tegen mezelf, ja ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat ik gemerkt heb dat jij er niet meer was of om me gaf. Maar toch neem ik weer genoegen, ondanks dat het me zo sloot. Maar dan hou je me weer vast, ik voel me klein en hopeloos. je het voordeel van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog had je worden op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht eens. Alles dat je zei, dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag. Dit is jouw gelukt dus, baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan, weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zuiddruk, sana Oh, gebruik me, gebruik me Stel dat dat je stiekem nog een beetje van me gebruik me.